Agema wijst naar de onrust in Katwijk eerder deze week... waar een demonstratie van pro-Palestijnse betogers werd verstoord door tegendemonstranten... en de ME ingreep. Meerdere steden hebben het kabinet opgeroepen om de Israëlische regering tot de orde te roepen. Maar Agema zegt dat de regering over het buitenlandbeleid gaat. noorden van Gaza melden vandaag Israëlische aanvallen vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond. Ook schrijven Israëlische en Arabische media dat er tanks zijn gezien. Vandaag zijn zeker 93 Palestijnen gedood door aanvallen. Gisteren kwamen 130 mensen om. Een anonieme Israëlische functionaris heeft tegen persbureau AP gezegd... dat het om aanvallen gaat als voorbereiding op een grotere militaire operatie. De Zweedse journalist die in maart in Turkije werd opgepakt is weer vrijgelaten. Volgens de Zweedse premier Christensen is de man op weg naar huis. De journalist werd opgepakt toen hij in Turkije verslag wilde doen van protesten tegen de regering van president Erdogan. Die waren uitgebroken nadat de burgemeester van Istanbul was gearresteerd. Een belangrijke tegenstander van Erdogan. De Zweedse journalist werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 11 maanden. Er is een hoop mis bij vakbond FNV, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Daarin staat dat er bij de vakbond een onveilige werksfeer is. Ook is de cultuur binnen de organisatie niet professioneel. Zou het bij de bond ontbreken aan een duidelijke structuur en afspraken over omgangsvormen. Het weer. Vannacht is het helder. Alleen in het noorden komt plaatselijk wat mist voor. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen laat de zon zich geregeld zien. Het wordt dan 13 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten.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 Er zijn twee rijstroken dicht en ook de afrit is dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. ain't nobody been the want to turn the music up? speakers, run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move. Let me see you move. Rock it to the groove. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah. Well, I'm ready for you. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come on, Mr. DJ, i on the cheap. Still hit a chick like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I am fishy, dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. <laughs> Alright. This ain't stainless steel, it's platinum. a table, I got manners. T-shirt tucked in napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. There's snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in the Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult telling them Sometimes I may act stupid. I never went uni. I've been on a campus selling cocaine to students. If don't let the drumsticks beat, then something gon' leak. We ain't playing excuses. Take a look at these diamonds. Wrong as a life is squinting. Can't just stare. We're bathed through thick and thin. She already fixed, so I'm halfway there. <laughs> Brown and back. Could've changed my mind. I was halfway there. When you're home. What would you put on your sound system? 100 eaters. Nobody rescue me. I got too many, got too many, many, and I got. They can last me the next two weeks. Alright, now send that address through. Uh, 100 eaters, it won't fit in one SUV. Uh, SOS, somebody rescue me. I got too many, got too many, many, and I this podcast.